7,3 miljoen mensen hebben honger. Hulporganisaties zeggen dat de situatie erger is dan in 1973... toen duizenden mensen in Niger door honger omkwamen. Het gebrek aan voedsel treft niet alleen mensen, maar ook het vee. Dat is vooral in het noorden en midden van het land te zien waar overal karkassen liggen. Het Wereldvoedselprogramma van de VN heeft 70 miljoen euro nodig om de hongersnood in Niger te bestrijden. Bij een vermoedelijk Amerikaanse luchtaanval in Pakistan zijn twaalf doden gevallen. De raketten kwamen neer in een plaats in een regio bij de grens met Afghanistan. Daar strijden veel militante moslims tegen de internationale troepenmacht in Afghanistan. De Amerikanen voeren vaker raketaanvallen uit op moslimstrijders in de regio. Maar ze hadden dat niet meer gedaan sinds de overstromingen in Pakistan. Het Nederlandse vrachtschip dat gisteren vastliep voor de haven van het Zweedse Helsingborg wordt pas na het weekende vlot getrokken. De lading papierrollen kan alleen met een drijvende kraan van het schip worden gehaald. En zo'n kraan is er op zijn vroegst begin volgende week. De Oekraïense kapitein van de Flinter Forest is aangehouden. Hij had te veel gedronken. De regering van Libanon vraagt Libanezen in binnen- en buitenland om geld te doneren voor het Libanese leger. Dat is slecht bewapend en er is geen geld om daar wat aan te doen. De minister van Defensie heeft nu een speciale bankrekening geopend waarop iedereen een vrijwillige bijdrage kan storten. De minister van Defensie gaf zelf het goede voorbeeld. Samen met zijn vader stortte hij meer dan een half miljoen euro. Het Libanese leger krijgt al jaren geld uit Amerika. Maar na een schietincident eerder deze maand aan de grens met Israël... heeft het Huis van Afgevaardigden de betalingen geblokkeerd. Het weer, vannacht is het droog. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden. Morgen geleidelijk bewolkt en van het zuidoosten uit regen. Het wordt een graad of 20. Ook de dagen daarna